Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Birgit Donker, is op non-actief gesteld. Donker bevestigt dat ze dat vorige week te horen kreeg van de Raad van Toezicht. Die stelt een onderzoek in naar haar functioneren. Volgens de Volkskrant kreeg de Raad negatieve berichten van personeelsleden over het leiderschap van Donker. Bij het museum zou een hoog personeelsverloop zijn. Ook zouden er veel mensen ziek zijn geworden. Donker zegt dat ze niets over de berichten heeft gehoord... en dat ze zich daar niet in herkent. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in Gaza de eerste zending medische hulp afgeleverd sinds 2 maart, schreef de directeur op X. Volgens hem zijn zonder problemen belangrijke medische spullen naar het gebied gebracht. Ook is er bloed naar de Gazastrook vervoerd. De directeur van de WHO benadrukt dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Israël stelde begin maart een blokkade in voor humanitaire hulp in Gaza. Palestijnen zaten sindsdien zonder medische en voedselhulp. Sinds eind mei krijgen ze wel hulp van de omstreden organisatie GHF. Koffie in de supermarkt wordt weer duurder. Een pak Douwe Egberts van 500 gram kost binnenkort meer dan een tientje. Volgens de fabrikant van Douwe Egberts is de prijsstijging noodzakelijk... door tegenvallende oogsten in Brazilië en Vietnam. In het Financieel Dagblad reageren de supermarkten boos. Volgens hen verlopen de onderhandelingen met de fabrikant erg stroef. De Iraanse voorraad verrijkt uranium is waarschijnlijk voor een groot deel nog intact. Dat schrijft de Financial Times op basis van een voorlopig rapport van een geheime dienst. Afgelopen weekend bombardeerde Amerika drie Iraanse nucleaire installaties. President Trump houdt vol dat ze volledig werden weggevaagd. Dan het weer. Vanavond af en toe opklaringen. Plaatselijk een bui. Vannacht is het een graad of 15. Morgenochtend in het noorden en westen wat regen.